Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is een all-you-can-eat restaurant ontruimd. De boel werd daar gisteravond gesloten omdat het er veel te druk was. In het restaurant zaten ruim 200 mensen aan de sushi, pizza's en friet toen ze ineens naar buiten moesten. Ook deze bezoekers moesten hun bordje laten staan. We moesten eruit, want eh, het was veel te druk. En eh, we mochten niks meer eten, we mochten niks meer pakken, helemaal niks. Op een gegeven moment was je bordje aan het opscheppen, maar dat mocht niet meer. Dus eh, je moest weg. we moesten opeten en daarna moesten we weg. En toen begrepen we dat er politie was en dat het gelijk moest stoppen allemaal. Het restaurant aan de A13 zou al eerder een waarschuwing hebben gekregen. Volgens een medewerker is het nog onduidelijk hoe lang de tent gesloten moet blijven. De eigenaar van een dansschool in Groningen is opgepakt voor misbruik. Volgens het Dagblad van het Noorden hebben elf mensen aangifte gedaan. Medewerkers van de Street Dance School hebben ouders en leden een brief gestuurd... en roepen mogelijke slachtoffers op om zich te melden bij de politie. Bij het Drentse dorpje Winden is vannacht een lichte aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,8. Eerder deze maand waren er al bevingen in de provincie Groningen door de gaswinning daar. En Ajax-fans hebben gisteren met zweethandjes op de bank gezeten. Na een rode kaart speelden de Amsterdammers een helft lang met 10 man. Maar uiteindelijk wisten ze toch met 2-1 te winnen van Vitesse. In de 70ste minuut maakte Anthony het beslissende doelpunt. Dan de paas ook nog en de goal. Dan je een paar centen in Mohamed Kudus en Anthony. Dan heb je er ook wel wat voor. Daar staan ze. Ajax met 10 man hier op 2-1. Ajax gaat nu samen met Herenveen aan kop. De clubs hebben allebei al 9 punten weten te scoren. Krijg je het weer nog, er kan nog een buitje vallen vanochtend. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. De zon kan zelfs even doorbreken. Het wordt 15 tot 18 graden vandaag.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 presentator en samensteller vandaag van dit reeds lang lopend programma eh, op eh, ZFM. Eh, welkom luisteraars, weer eens vandaag eh, op deze wat sombere buitendag. Maar eh, binnen aan het toestel en aan de luidspreker is het natuurlijk vrolijk en opgewekt, zullen we maar zeggen. Ehm, ja, vandaag eh, gaan wij weer een greep uit de platenkast doen. En er komt van alles voorbij. Het centrale thema vandaag, dat is de gitaar. Um, op allerlei manieren benaderd. Eh, de gitaar is natuurlijk een van de hoofdbegeleidingsinstrumenten. En dan wordt het ook nog eens een solo-instrument. Want dat is het leuke. En dat is een piano. En eh, is er veel combo's en combinaties uh, dragend. En in andere combinaties is hij gewoon solist. Goed, de rode draad. En verder vandaag van alles wat. er twee uur heel veel Nederlandse artiesten. En dit eerste uur een greep uit de platenkast, zoals ik al zei. En waar kunnen wij anders mee beginnen dan met eh, meneer Ray Charles. But on the other hand, baby. why you sling your weight around. You know I'm hooked for your mama. That's why you sling your weight around. Ah, but as long as your loving beats your arguing. Little girl, I'll never put you down. You argue when I leave for work. You argue when I get home. And everything I try to do for you, you always say that I'm wrong. I bring you home all my money except the little I keep for expense. And when I get home to your mama, you always tell me, Ray, you ain't got no sense. But on the other hand, baby, you I can't understand. Ah, but when you around me, honey. You make me forget about everything. I think about the lousy way you treat me. You're always raising sand. I know that you know that I know that you've got another man. I half the time when I'm at home, I have to go to a cafe and eat. And when you argue all night long, I have to go down in the den and sleep. But on the other hand, baby, your loving eases all my pain. you put your loving arms around me, honey. You make old rain forget about everything. dat was de saxofoon van Bud Schenk... en de gitaar van Lorindo Almeida. I didn't know what time it was. Van deze twee heren gaan we naar een ander duo. Dat is eh, meneer Mulgrew Miller op de piano... en de wereldberoemde bassist Niels Henning Ørsted Petersen... Eh, in muzikantenkringen Niels Henning altijd genoemd... Eh, die honderden, honderden platen heeft eh, begeleid. En ehm, we gaan luisteren naar een stuk van deze twee heren... waarin eh, beiden goed aan de bak komen. Het is een cd, een ode aan Duke Ellington. A Selection of Duke Ellington. En dat is het nummer Mood Indigo. prachtig. Eh, deze plaat, die werd, eh, deze cd werd uitgegeven door Bang Olufsen. Dan moet het natuurlijk fantastisch goed klinken. En uh, de begeleidend boekje gaat helemaal niet over de artiesten... maar gaat alleen maar over de soorten microfoons... en de, het merk piano en het aantal decibellen dat in de studio gebruikt is... om maar een mooie cd te maken. Van het duo Niels Henning het duo Niels Henning en Mulgro Miller... gaan we naar de eh, mooie gearrangeerde klanken van Les Brown... en his band of renown. Les Brown was een eh, saxofonist, schuine streep orkestleider... die in eh, de jaren 30, 40, 50 heel veel furoren maakte in de States... Rond 1939 kwam Doris Day bij de band zingen. En eh, toen bleek dat alleen maar bij te dragen aan een groot succes. Maar Doris Day vertrok om te huwen in 1940. Maar kwam eh, in 1943 gescheiden terug om haar carrière voor te zetten... en het orkest The Band of Renown een impuls te geven. Zo kan het dus ook. We gaan luisteren naar de big band van Les Brown. Autumn Nocturne. Les Brown en zijn Band of Renown. Het centrale thema, zoals gezegd, is eh, de rode draad, is eh, de gitaar vandaag. En in dat kader heb ik een stuk klaar liggen, gespeeld door meneer Barney Kessel. Barney Kessel, een van de grote jongens die eh, onder meer bekend is geworden door zijn medewerking, aan het, eh, door, medewerking in het trio van... Eh, <laughs> in het, eh, ja zeg, wat gaan we nou krijgen? In het trio van Oscar Peterson, waar hij Barney Kessel ging... waar die heel lang gespeeld heeft. En we gaan luisteren naar het stuk On a Clear Day. Thank you. Barney Kessel. Er zijn eh, artiesten die er jaren over doen om eh, langzaam maar zeker groot te worden en bekend te worden en eh, het vak onder de knie te krijgen. En sommigen die schieten als kometen omhoog en dat is het geval bij de zanger Gregory Porter. Die in, eh, die nou vanaf 2010 eigenlijk eh, ineens er was. En sindsdien overal eh, optreedt en wiens roem alleen maar uitdijt. Ehm, hij komt uit een gezin waar zijn moeder mu uiterst muzikaal was. En die speelde heel veel de muziek van Nat King Cole. En dat heeft zijn verdere carrière behoorlijk beïnvloed. Zowel bij het maken van composities als bij het eh, zingen. Gregory Porter, de man, eh, een zwarte man die eh, altijd met een, een hoofddeksel rondloopt... dat zijn wangen bedekt. En dat vanwege een, een, een huidziekte die hij heeft. Dat is ook een beetje zijn handelsmerk geworden. Prachtige stem. En die heeft een ode gebracht aan... Net King Cole. En ik ga twee stukken laten horen. Het eerste is het stuk Smile. sadness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time Porter met een eh, Engels orkest... dat eh, veel doet lijken op eh, ons Metropoolorkest. Volgens mij in dezelfde bezetting. Ik ben een paar jaar geleden in Duitsland naar een concert geweest... van hem in de open lucht, in de Lorelei Freiwaldbühne... En, dat was in, de, in, een week waar het op die dag 5, 36 graden was. En ehm, toen vlak voor een uur, een paar uur voor hij zou beginnen... ontstak er een zomerstorm met een onwaarschijnlijke bui en, eh, en regen. Ongelooflijk. Het orkest eh, moest een uur wachten. Het, hele concert werd een uur uitgesteld. Uiteindelijk eh, kwam alles weer goed. En verscheen hij daar, want in een, hij verscheen daar in een onwaarschijnlijk prachtig pak met stropdas. Hij is altijd enorm goed gekleed. En het bijzondere was, hij had een, een bijpassende... Hij had een pak met een korte broek. Met eh, mooie schoenen eronder. Nooit gezien. Dat op zich was al een feest. En eh, daar zong hij de sterren van de hemel. Ik laat nog één stuk van hem horen. Het eh, bekende l o v E, Love.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 Reinier Voet. Die speelt in de traditie van Django Reinhardt gitaar. En dat doet hij niet alleen. Hij heeft een, eh, een eigen groepje waar op deze cd meespeelt onze uh, Heemsteedse, maar inmiddels Amerikaanse eh, bassist Simon Planting. Ik kan, me, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik hier een programma heb gedraaid in de loop der jaren... waar Simon niet één keer voorbij kwam. Eh, overal doet hij wel mee. Simon staat op heel veel platen en is een enorme, lekkere, steady bassist. Goed, Reinier Voet speelt gitaar... maar die heeft eh, bij het groepje voor deze cd ook eh, uitgenodigd... de accordeonist, de knoppenaccordeonist Ger Wantenaar. En beide laten zich van hun beste kant horen... in een stuk van Gershwin, The Man I Love. Reinier Voet, Ger Wantenaar. Nou, mooi of niet mooi. Eh, eh, speciaal voor Grey en Tree, zal ik maar zeggen. We gaan mm, luisteren naar Brooke Benton en Dinah Washington. I Believe. falls. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows somewhere stemmen Brooke Benton en Dinah Washington. In het kader van de gitaristen hebben we nu een eh, gitarist Charlie Bird... die zich eh, met zijn akoestische gitaar veelal gericht heeft op eh, Zuid-Amerikaanse ritmes. We gaan hem hier horen met de saxofonist Stan Getz in Opato. Opato. was eh, het trio van Ahmed Jamal. Inmiddels 90. En ehm, een van de meest invloedrijke en innovatieve Amerikaanse jazzpianisten... componisten en mentoren. Eh, nog steeds eh, zeer actief op allerlei fronten. We gaan het eerste uur ZFM Jazz afsluiten met gitarist, zanger John Pizzarelli. En eh, na tienen hebben we nog een uur zes of zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Tot dan. Maar eerst John Pizzarelli, If I Had You. I could show the world how to smile. I could be glad all the while. change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my pals, I'd never mind.